Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de gevechten in Kiev zijn vanochtend meer dan 35 doden gevallen. Dat zegt minister Timmermans. Hij pleit voor sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld. Een grote Kamermeerderheid sluit zich daarbij aan. De hele Kamer maakt zich zorgen over de zeer gespannen situatie. Op internet zijn inmiddels beelden opgedoken van demonstranten die worden beschoten. Te zien is hoe ze gewond raken en door andere betogers worden weggesleept. De medische zorg in detentie- en uitzetcentra kan beter, zegt de inspectie gezondheidszorg. De zorg voldoet aan de norm, maar dossiers moeten overzichtelijker. Ook vindt de inspectie dat de beoordeling van de psychische gesteldheid van vreemdelingen te wensen overlaat. Het onderzoek werd ingesteld naar de zelfmoord van asielzoeker Alexander Dolmatov. Het mosterdgas dat vorig jaar oktober werd gevonden in de kelder van een overleden natuurkundeleraar in Ede is waarschijnlijk door de man zelf gemaakt. Hij heeft daarbij geen hulp gehad van anderen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. In de kelder van de man lagen 56 verschillende soorten chemische stoffen. Minister Bussemaker doet opnieuw een beroep op onderwijsbestuurders... die meer verdienen dan het afgesproken maximum om vrijwillig salaris in te leveren. Bussemaker deed vorig jaar een soort gelijke oproep. Toen ging het om 22 veelverdieners, van wie er 19 positief reageerden. Drie bestuurders gingen er niet op in. Bussemaker is niet van plan bestuurders die hun oude salaris vasthouden met naam en toenaam te noemen, want op basis van oude rechten kunnen ze niet worden gedwongen om salaris in te leveren. Het weer, af en toe regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond nog meer regen en ook morgen en zaterdag buien. Dan mogelijk met hagel en onweer. Af en toe komt dit weekend de zon tevoorschijn. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde.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 Tijd voor ZFM Muziek Boulevard Live... met de eerste twee uur Matchbox en wel aflevering nummer 15. Het is vandaag zeer triest weer als je buiten bent... dus je kan maar beter binnen zitten bij de luidsprekers... want daar komt de warmte vanmiddag vandaan. Eerst De eerstkomende vier uur in ieder geval. Eh, wat gaan we doen? We gaan heerlijke muziek draaien uit de jaren 50 tot en met 80. En we beginnen met een eh, winnaar van een Eurovisie Songfestival uit 1974. En daarna hebben we Aretha Franklin. En daar moet je maar eens over goed over nadenken. Think. met eh, Waterloo, met ABBA. 40 jaar geleden wonnen ze het Eurovisie Songfestival met dit nummer. En daarna horen we natuurlijk de Queen of Soul met Think Aretha. Ehm, we gaan naar de, tip van Willem. Maar niet voordat we Ruud hebben bedankt voor eh, twee heerlijke uren ZFM lunch. En hij zit nu zelf aan de lunch te genieten van een heerlijk broodje. Morgen is hij er weer trouwens. Maar wij gaan naar de tip van Willem. En die komt eh, uit het jaar 1957. Het is zelfs een B-kantje van de single Peggy Sue. En de B-kant, dat was het nummer Everyday. Geschreven door eh, ehm, Buddy Holly en Norman Petty. Het bijzondere aan dit nummer is eh, het, eh, de ritmische begeleiding. Die komt niet van de drums, maar van de dijbenen van Jerry Allison. Hier is Everyday. are getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Love like yours will surely come my way. En we zijn weer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En deze keer hebben we vier nieuwe binnenkopers. Verleden week was het een beetje mager met maar eentje. Maar dit keer dus vier stuks. En eh, daarbij zijn twee dames, daar beginnen we mee. De eerste nieuwe binnenkomer komt eh, op 36. En de dame die zingt is Kathy Kirby. En het nummer heet Let Me Go Lover. de eerste nieuwe op nummer 36 Kathy Kirby en Let Me Go Lover. Zes plaatsen hoger, een andere dame. Een grande dame van de Engelse pop, de Dusty Springfield. Ze had een hit 50 jaar geleden, 1964, op 20 februari. Zij kwam binnen met het nummer Stay A While. de derde nieuwe binnenkomer van die hitparade van 20 februari 1964. We hoorden het Stay A While van Dusty Springfield. En nu is het tijd voor Chuck Berry, nieuw op nummer 27. Een groot voorbeeld voor de groten der aarde van de muziek. En ehm, zijn hit in 64 was binnen op 27 met Nadine. vacancy. I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off the bus. tijd voor de, eh, de, laatste nieuwe binnenkomer in deze hitparade van 50 jaar geleden. 20 februari 1964. We luisterden net naar de mister van de Duck Walk, Chuck Berry en Nadine. En die kwam binnen op 27. de hoogste die kwam in de top 20 binnen. Nummer 19, de Dave Clark 5 en Bits and Pieces. Hollywood Bananas en Kingston, Kingston uit 1979. Vandaag is het 20 februari en dat was het natuurlijk 12 jaar geleden ook. En toen hadden we een driedubbele palindroom. Wat is een palindroom? Nou, bijvoorbeeld het woord lepel is een palindroom. Je kan het van voor naar achteren hetzelfde lezen. En dat kwam met cijfers ook. En 20 februari in 2002 hadden we een drievoudig palindroom. 2002 2002 om twee minuten over acht avonds 2002. Dus 20 februari 2002, het jaar 2002 en de tijdstip 2002. Geweldig, komt niet vaak voor. Reken zelf maar even uit hoe vaak per eeuw dat kan voorkomen. met 13 woorden erin. There's a guy works down the chip shop, swears he's zelf is. Dit was Kirsty McCall en het jaar was 1981. In de jaren 50 vond ik de naam Conway Twitty zo mooi. Ik kon niet zoveel nummers van die, mensen, van die, van die band, maar ik vond die naam zo mooi. Conway Twitty. Nou, vooruit, dan draaien we maar It's Only Make Believe van hem. People see us everywhere. They thank you but myself I can't deceive. I know it's only grote hit van de man Conway Twitty. De naam was mooi en de muziek was aardig. En daar hield het wel mee op. We gaan even naar het jaar 1967, naar een album van de Rolling Stones. Between the Buttons. En daar stond het nummer op. Dat vind ik zo mooi. Backstreet Girl. want you to be down. Don't want to tell you no lie. Just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear what I say. Just you be my backstreet girl. Please don't be part of my life. Please keep yourself to yourself. Please don't you bother my wife. That way you won't no help. Don't try to ride on my horse. You're rather common, of course, anyway. Don't want you out in my world. Just you be my backstreet girl. manners are never quite right. Please take the favors I grant. Curtsy and look nonchalant just for me. Don't want you part of my world. Just you be my backstreet girl. you backstreet girl? Met voorsprong het mooiste nummer van Between the Buttons. En die Amerikanen hadden het goed begrepen. Die hadden het nummer gewoon niet op die LP meegenomen. In datzelfde jaar kwam in Amerika de eh, CD of de LP Flowers uit. En daar stond het nummer dan weer wel op. Ja, nou goed, oké. Eh, wij gaan maar gewoon weer door met eh, wat informatie over 2010. Want op 20 februari 2010 scoorde Mark Duitert een gouden medaille op de Olympische Spelen met de 1500 meter.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 En daar kun je ook een liedje over schrijven natuurlijk. Prima zaak. Ehm, vandaag werden ook enkele voetballers geboren. Bekende voetballers niet, dit jaar natuurlijk. Maar bijvoorbeeld in 1921, op 20 februari, werd geboren Luc Biesbroek. Voetballer van SCH en captain van het Nederlands elftal. Maar ook Willem van Hanegem. Vandaag wordt hij 70 de gromme. Van harte Willem en nog vele jaren man. Ehm, wij gaan even naar Kansas City. Niet naar de stad zelf, maar naar het nummer. Uitgevoerd door de Everlys, Tom Jones, Brenda Lee, Peggy Lee... en nog veel meer mensen. Ook de Beatles hebben dat gedaan. In een medley met Hey Hey Hey van Little Richard. Maar wij gaan luisteren naar de uitvoering van 1950. Wilbert Harrison, Kansas City. they got some crazy ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? En toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Hey denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je bijna een grotere kar uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt? En hij teert nog steeds op dit succes Armand met Ben ik Tumin, 1967. Ehm, bijna tien jaar later schreven Martin en Coulter weer een hit. Voor iedereen hebben ze dat gedaan. En in 67 voor, um, ehm, 1975 voor de heren van Slick. Forever and Ever. I Love You Forever and Ever. De heren van Slick uit 19... Eh, hm, laat ik het nou goed zeggen. 1975 geschreven door Martin Coulter. Een grote hit in Engeland en in Nederland. De laatste ehm, vocale alweer voor het nieuws van drie uur. En het is een nummer dat ook door 15.000 artiesten is gecoverd. Ook door de Hapstars. Hier is Let It Be. Dat zeg ik, dit is A Sunny Girl. and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she is property. She's slim like a reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created for a very simple reason. That is one. She's mine. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you think that a girl She's domestic, she is property She's slim like reed She's diverting, she is faithful Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather In a world I just created For a very simple reason That is one She's mine She's all mine Eerst... ja, de, de stem was van de heer Wassenaar. Die is inmiddels gearriveerd. Eh, wij gaan eh, <laughs> even 20 seconden nog eh, luisteren naar wat instrumentaals. En dan zijn we terug naar het nieuws en de boodschapjes. En dit waren dus de Hapstars met Sunny Girl.